Drie uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het Groene Hartziekenhuis in Gouda geldt op een van de verpleegafdelingen per direct een tijdelijke opnamestop... in verband met een aantal coronabesmettingen onder medewerkers en patiënten. Op de afdeling van interne geneeskunde is het dragen van een mondkapje vanaf nu verplicht. Personeel met klachten blijft thuis en laat zich testen op het virus, schrijft het ziekenhuis op hun website. Om hoeveel besmettingen het precies gaat is niet bekendgemaakt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij een bijeenkomst die eerder deze maand is gehouden op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Bij die bijeenkomst waren leden van Forum voor Democratie en ondernemers uitgenodigd. Aanwezigen spreken tegenover de Groene Amsterdammer van een avond voor fondsenwerving voor de partij van Thierry Baudet. De ambassadeur van de Verenigde Staten, Piet Hoekstra, voerde ook het woord. VVD, GroenLinks, D66 en SP willen opheldering over de bijeenkomst. De politie zet 20 rechercheurs op een Rotterdamse verkrachtingszaak. Begin september werd in het Zuiderpark een vrouw van 20 door twee mannen gedwongen om de bosjes in te lopen. Daar werd ze door de mannen verkracht. De politie zegt dat er een groot team op de zaak is gezet omdat de verkrachting grote maatschappelijke impact heeft. Als feyenoord supporters zich nog één keer niet aan de coronamaatregelen houden... mogen er minder toeschouwers de Kuip in. Daarvoor waarschuwt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Bij ernstige overtredingen overweegt hij zelfs om helemaal geen fans meer toe te laten. Juichen, zingen en roepen is vanwege corona verboden in stadions. Maar veel fans hielden zich daar zondag niet aan. De club kan supporters die niet genoeg afstand hielden een stadionverbod opleggen, zegt Abu Taleb. Verder moet Feyenoord al vanaf komende zondag 25 extra beveiligers inzetten die de afstandsregel moeten handhaven. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt tussen de 5 en 10 graden. De komende dag opnieuw zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden.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 Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va rendirse el mundo entero.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 van informatie op 106.9 FM en kabel 104.5. FM Zandvoort. Shorty said she coming with a breakfast cause she saw a young brother pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love.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 la. I just wanna make the moolah Go home screaming ooh la la, yeah. I don't want no want, want no yeah. I don't want no love. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...